Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. Er is geen bewijs dat Pakistanse regeringsleiders in Islamabad ervan wisten... dat Osama Bin Laden zich schuilhield in hun land. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd. De Al-Qaeda-leider werd begin deze maand door Amerikaanse commando's... in de Pakistanse stad Abbottabad gedood. Pakistanse veiligheidsdiensten en hoge functionarissen zeiden daarna... dat ze niet wisten dat Bin Laden in hun land was. Dat zette de relatie tussen Amerika en Pakistan onder druk omdat het volgens Washington onmogelijk was dat niemand ervan wist. Minister Gates zei dat hij nog wel het vermoeden heeft dat sommigen in Pakistan ervan wisten, maar bewijs daarvoor is er volgens hem niet. Ondertussen heeft Al-Qaeda postuum een audioboodschap vrijgegeven van Bin Laden. Daarin is hij positief over de golf van protesten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De toespraak van ruim 12 minuten is gisteren op jihadforums geplaatst. De Tunesische regering ontkent dat de vrouw en dochter van de Libische leider Gaddafi naar Tunesië zijn gevlucht. Als ze hier zijn, zouden ze worden gearresteerd, zegt het Tunesische ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteravond meldden bronnen bij de politie in Tunis dat beide vrouwen op het Tunesische eiland Djerba zouden zitten. Ze zouden een paar dagen geleden met een Libische delegatie de grens zijn overgestoken. De beursgang van de sociale netwerksite LinkedIn is een succes. Het aandeel gaat 45 dollar kosten. Dat is 30% meer dan het bedrijf in eerste instantie had verwacht. Op papier is LinkedIn nu meer dan 4 miljard dollar waard. Als de Amerikaanse beurs later vandaag opent... kan er gehandeld worden in aandelen LinkedIn. Analisten verwachten dat de prijs meteen zal stijgen. Ook andere social media bedrijven bereiden een beursgang voor... zoals Facebook en Twitter. Het weer vannacht bewolkt. In het noorden en westen regent het licht. Overdag eerst bewolkt met af en toe regen.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 This Could Be The Night, the Modern Folk Quartet. Het derde uur de nacht ging het anders hier bij de Vader op Radio 1... met muziek van alle genres, van alle tijden. En komend uur laat ik je twee cabaret horen... die te maken hebben met de luchtvaart. Ga er maar eens over nadenken, wat zou dat kunnen zijn? En verder hebben we natuurlijk ook eh, een aantal eigen opnames, studiosessies eh, voor je klaar liggen. Natasha Bedingfield bijvoorbeeld, die ga je het komend uur horen. En ik heb ook nog iets voor je klaar liggen van Desert Kit. maar allereerst een eigen opname van de Nederlandse band Kraak en Smaak... Call Up To Heaven. Up to Heaven. Dat is wat je hoorde. Kraak en Smaak, de naam van de band. En die trad 22 april jongsleden op in het ochtendprogramma van Giel Beren. Je kan ze ook live gaan bekijken de komende dagen. Ze zullen namelijk eh, morgenavond optreden in Dordrecht, in Bibelot. En dan is het eh, zaterdag als ze eh, zullen verschijnen in Tivoli Utrecht. En de 23e volgende week is dat dan weer dan dan moet je wel eens gaan reizen. het <laughs> Chill Out Festival, dat vindt plaats in eh, Turkije, Istanbul. Daar zullen ze ook optreden, de mensen van kraak en smaak. Maar goed, in ieder geval eh, Dordrecht, dat is dan morgenavond het eerste wat uh, dicht bij huis is. Kraak en smaak, call up to heaven, een studiosessie. Het volgende wat ik laat horen is ook een studiosessie van een man... die ook op Pinkpop zal verschijnen. Hij zong Ain't No Sunshine, 11, 11 april jongsleden... in het EO-programma Laat op 2. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Yeah, ain't no sunshine when she's gone. She's always. she's gone to stay. There ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. time she goes away. Een van de favoriete liedjes, misschien wel het favoriete liedje van Tjeerd Bomhof, De zanger van Voice die tegenwoordig als solo artiest namaakt onder Dazzled Kid. En zo zal hij ook optreden. 12 juni zondagmiddag op het eh, grote Pinkpop Festival. Wat uh, dit weekend, of dit weekend, wat eh, dit jaar weer plaatsvindt. Echt op Pinksteren. desde dit is Cecilia Barraza. Cada domingo a las 12. Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días. Vivirás en alegría y mi tristeza, reinarás en el altar del alma mía. Al partir me dejarás tus agonías. ya en la casa que sin ti quedó muy triste, nadie ocupará el lugar que tú tenías, porque se murió mi amor cuando te fuiste de ocupar el lugar que tú tenías, porque se murió mi amor cuando te fuiste. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperarte como antes después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas cada domingo a las doce después, después de la misa. over de zondagmiddag om 12 uur na de heilige mis. <laughs> Daar zoomen ze allemaal over. Cade Domingo, alas d'asse. Vorig jaar, weet je het nog? Het WK in Zuid-Afrika. En daarna zag je die tv-commercial van een bekende Nederlandse bank... met deze muziek erbij. Hugh Messekila. And don't go lose it, baby. Captain speaking. Welkom aan boord van onze DC-9 op lijnvlucht naar Rome. De vliegtijd bedraagt 1 uur en 45 minuten en de temperatuur in Rome is 26 graden Celsius. Ik wens u een aangename voortzetting van de reis. Ja, ja. Nee, nee. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We vliegen op het ogenblik op een hoogte van 10.000 voet. Het weer is fraai en de buitentemperatuur bedraagt min 43 graden Celsius. Op deze lijnvlucht naar Rome had ik u op dit moment graag gezegd... dat u rechts onder u de Mont Blanc kon zien liggen. Maar sinds enkele ogenblikken zit er hier een meneer naast me... die me iets hards en kouds in de nek heeft geduurd en verteld heeft dat het toch beter is dat we niet naar Rome vliegen... maar richting Madrid. Hoewel ik deze mening niet geheel en al deel... zult u toch zo aanstonds het Spaanse hoogland onder u voorbij zien glijden. Het is in Madrid prachtig zomerweer en de temperatuur bedraagt 29 graden Celsius. Uh, this is your captain speaking. De stad die u zo even onder u voorbij zag gaan... was de hoofdstad van Spanje, Madrid. Dat we daar niet landen komt omdat die meneer, waarover ik u zo even al verteld heb... en bij wie zich nu ook een andere passagier heeft gevoegd... die beschikt over enkele handzame explosieven... omdat die meneer dus bij nader inzien de voorkeur geeft aan bestemming Algiers. Algiers is de hoofdstad van de sinds 1960 onafhankelijke staat Algerije. Het weer in Algiers is bijzonder fraai. De temperatuur bedraagt 31 graden Celsius. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Het weer in Rabat is bijzonder fraai. De grondtemperatuur bedraagt er op dit moment 32 graden Celsius. Rabat heeft een modern goed het vliegveld... en Nederland onderhoudt met het Koninkrijk Marokko hartelijke betrekkingen tot nu toe. Intussen hoop ik dat u de veiligheidsvoorschriften die zich in de stoelleuning voor u bevinden niet ongelezen hebt gelaten. Uh, this is your captain speaking. <laughs> Aan de horizon ziet u de prachtige grote Atlantische Oceaan... die we nu pal westwaarts zullen oversteken... wanneer ik althans de korte inhoud goed weergeef van het gesprek... dat ik zo even met mijn beide gasten in deze kleine ruimte heb mogen voeren. Aan het eind daarvan zult u het eiland Cuba zien liggen. Waren het niet dat de actieradius van een DC-9 maximaal 9000 kilometer bedraagt... zodat het zowel voor het toestel als voor uw gezagvoerder toch nog een hele tour zal worden. Het is mij bekend dat u alle een pelgrimsreis ondernam naar Rome... en morgenochtend door de paus in audiëntie zou worden ontvangen. Hoewel ik moet aannemen dat deze afspraak niet door kan gaan... Eh, meen ik er toch op te mogen wijzen dat de kans nu zeer groot is... dat u op korte termijn kennis zult maken met een nog hogere instantie. Ik dank u. 1976. De titeltrack van een zeer succesvol album van de Steve Miller Band. En daarvoor had je Luc Lutz, een sketch uit het Caro radioprogramma Cursief... dat van 1967 tot 1965 op de radio werd uitgezonden. 1975, toen ging het over naar de televisie. En toen was het langs de leuk niet meer. Dat is echt een typisch radioprogramma. Jammer dat het toen van de radio is afgehaald. In ieder geval, uit die radioperiode hoorde je dan nog eens een keer Luke Lutz... met eh, This Is Your Captain Speaking. En dat werd weer voorafgegaan door de plaat die je vorig jaar in de zomer regelmatig hebt kunnen beluisteren. Onder andere via Radio 1 tijdens de WK-periode. Hugh Masekila uit Zuid-Afrika. Don't go lose it, baby. Dit hoorde je nu ook nog eens een keer van hem. En deze dame heb ik vorige week ook laten horen. Alexandra Wilson. Dat is de naam van haar. De stem die lijkt op Kate Bush. Het repertoire ook enigszins. En dat zijn mooie vergelijkingen. Hier is er nog eens een keer Alex Wilson. Locomotive. Alex Winston en Locomotive. Deze band was twee keer op Pinkpop in 1998 en tien jaar later ook in 2008. The Verve. Radio 1 met De Nacht Klinkt Anders. Il chante un air qui n'est plus très clair. mange-t-il de l'herbe verte Il n'a pas l'air vraiment dans son assiette. Petit garçon répond à la devinette. Qu'est-ce qui est rond et fatigué qu'on l'embête La terre voudrait nous dire calmez-vous un instant et parlons du futur présent. quer dizer acalme-se um momento. E podemos então falar do futuro agora. Afinal é normal. Proteger, proteger. De Verve de jaren 90 met hun Bittersweet Symphony. En vervolgens van een tijdje geleden Respectez Moi van Magdalena. Magdalena, van een tijdje geleden dat wil zeggen in Frankrijk. Want toen was het een succes, hier is het nooit uitgebracht. Maar goed, je hoorde dat wel hier bij De Nacht Anders te Vader op Radio 1. En wat je nu gaat horen, dat is van 23 september vorig jaar...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 Ook Vara, maar dan op Radio 1. Daytime Friends, Nighttime Lovers, een mooie combinatie. Gezongen door Kenny Rogers. And he'll tell her He's working late again But she knows too well there's something going on. She's been neglected and she needs a friend. So her trembling fingers dial the telephone. Lord, it hurts her doing this again. He's the best friend that her husband ever. When she's lonely, he's more than just a friend. He's the one she longs to give her body to. Daytime friends and nighttime lovers, hoping no one else discovers where they go, what they do in their secret hideaway. shake hands in the light of day. When it's over, there's no peace of mind, just a longing for the way things should have been. And she wonders why some men never find that a woman needs a lover and a friend. Daytime friends and nighttime lovers, hoping no one else discovers where they go, what they do in their secret hideaway. Daytime friends and nighttime lovers, they don't wanna hurt the other, so they love in the nighttime and shake hands. Kenny Rogers, Daytime Friends, Nighttime Lovers uit 1977. Twee dagen geleden, de dinsdagochtend, weer het programma van Giel. Een optreden, een live optreden van Natasha Bedingfield. dames en heren. Hier spreekt uw purser en ik heet u namens onze captain nogmaals hartelijk welkom aan boord van deze Boeing 747. Ons toestel, u heeft dat misschien bij het instappen gezien, heet de Vincent van Gogh en is genoemd naar de beroemde Nederlandse schilder Vincent van Gogh, die ook nog een tijdje in Frankrijk heeft gewoond, waar vooral veel wijn vandaan komt. Wij vliegen momenteel op een hoogte van 1100 voet en onze snelheid bedraagt 280 mijl per uur, wat overeenkomt met 250 knopen. Ik hoef u niet te vertellen dat dat hele andere knopen zijn dan u gewend bent. En dat zouden er bovendien wel wat veel zijn. 250 knopen aan uw jas of broek. Als een Boeing 747 opnieuw moet worden overgeschilderd, eh, dames en heren, dan kost dat het lieve sommetje van maar liefst 160.000 gulden. En alleen die vervlaag weegt al zo'n 600 kilogram, wat ongeveer achtmaal zoveel is als Vincent van Gogh moet hebben gewogen. Op het einde van zijn leven gingen er misschien wel 10 A12 van Goghs uit het gewicht van de vervlaag op deze Boeing 747. Het is misschien ook wel leuk om te vertellen en anders is het wel aardig om te weten dat de vrachtuitvoering van de Boeing 747 een laadruimte heeft ter grootte van twee tennisbanen. Dat is nogal wat als u bedenkt dat een tennisbaan ten minste 24 meter lang moet zijn en minimaal 8 meter en 23 centimeter breed. Wist u overigens dat het net altijd op 1 meter en 7 centimeter hoogte precies moet hangen en dat Björn Borg al op 15-jarige leeftijd zijn Davis Cup debuut maakte. In 1972 was dat. Toen werd er al twee jaar gevlogen met de Boeing 747. In 1976, toen onze Boeing 747 al zes jaar in de lucht was, werd Borg Wimbledon kampioen in Wimbledon. En hij heeft deze titel vooral dankzij zijn knoert te harde service vijf achtereenvolgende jaren gewonnen. Dat is des te opmerkelijker als u bedenkt dat Borg van huis uit een graffelspeler was en bepaald niet verzot op gras. Zonder gras, maar dat hoef ik u nauwelijks te vertellen, zouden wij geen melk en geen vlees hebben. Zonder koeien trouwens ook niet, want van alle graseters zijn vooral de koeien ontzettend belangrijk. Zij zetten de plantaardige voedingsstoffen die in gras zitten immers om in melk en vlees. Voor baby's of kleine kinderen is er desgewenst melk verkrijgbaar aan boord van deze Boeing 747, maar volwassenen drinken in de regel liever wijn of een glaasje. Dostoevsky. Reeds 2000 jaar voor het begin van onze jaartelling werd er door de Chinezen wijn gedronken. En verder weten wij dat wijn ten tijde van de Griekse dichter Homerus in heel Griekenland bekend was. De eilanden die u rechts ziet liggen zijn overigens geen Griekse eilanden, maar meer de Hebriden, waar in de regel ook meer whisky dan wijn wordt gedronken. Op de Hebriden wordt echter Schots gesproken en geen Hebreeuws, zoals er soms ten onrechte wordt gedacht. Hebreeuws wordt geschreven van rechts naar links, dus net andersom dan wij op dit moment vliegen met onze Boeing 747. Een boek in het Hebreeuws begint dus op de laatste bladzijde, terwijl zijde het product is van rupsen. Deze rupsen maken een uiterst fijne draad die zij gebruiken voor het spinnen van de kokon, waarin zij zich verpoppen. Het waren alweer de Chinese dames en heren die 3000 jaar geleden op het idee kwamen om die draad af te wikkelen en tot weefgaren te spinnen. Spinnen hebben acht poten en een lichaam uit twee delen. Maar ook een poes kan spinnen, waarmee zij aangeeft dat zij tevreden is. En u weet het, een tevreden roker is geen onruststoker. Of anders kent u wel de volkswijsheid die zegt van... waar rook is, moet vuur zijn. Vuur werd al 6000 jaar geleden een van de vier elementen genoemd. Door wie anders dan weer door de Chinezen. De andere drie elementen waren water aarde en lucht. Waar wij met onze Boeing 747 momenteel doorheen vliegen boven het water dat u daar helemaal beneden ziet. En hopelijk landen wij straks allemaal veilig op de aarde. Want ik vertel u dit allemaal om uw aandacht af te leiden van het vuur dat al een half uur lang uit twee van onze turbofan motoren komt. Ik dank u wel. Ladies and gentlemen, this is your person speaking, and on behalf of the captain, I would like to welcome you again on board of this Boeing 747. While stepping in the Boeing 747, perhaps you did notice the name of our Boeing 747, and the name is Vincent van Gogh. And this Boeing 747 is then also named after the famous Dutch painter Vincent van Gogh, who used to live in the country of France for a while. And you know, from the country of France comes especially a lot of wine for drinking. Wine is a very famous drink in the France, but also in other countries. And it were the little Chinese people who noticed the presence of wine. And they did it notice before, oh jay, before 2000 years of our counting of the years in general. For Christ was born. Hmm, dat was Your Person Speaking, Kees van Koten, 1987. vandaag waren de laatste mededelingen van de nieuwsredactie. En dan nog één uur. De nacht klinkt anders. Waarin een cd te winnen valt. De nieuwe cd van Tim Knol.